Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Yang Chung heeft het Amerikaanse congres via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp gevraagd. Zijn boodschap werd live vertaald door een tolk. Chung zei naar de VS te willen komen om te rusten. Ook wil hij graag in contact komen met de Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken... die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de VS. Chung zat vier jaar in de gevangenis omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Sinds 2010 heeft hij huisarrest. Vorige week vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade, maar hij ging daar weer weg toen de Chinese autoriteiten zouden hebben gedreigd zijn vrouw dood te slaan. Chun is nu in een ziekenhuis in Peking vanwege een gebroken voet. In Nijkerk heeft urenlang een grote brand gewoed in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. De brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle omdat brandweermensen het pand niet in konden. Rond middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Na blussen duurt waarschijnlijk de hele nacht. Er kwam bij de brand veel zwarte rook vrij die tot ver in Flevoland te zien was. Vanwege de rook was een deel van de A28 een tijd afgesloten. In de fabriek waren geen mensen toen de brand uitbrak. Wel werd een omstander met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omringende bedrijfspanden werden uit voorzorg ontruimd. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid. Tijdschrift Vogue gaat de jonge en te dunne fotomodellen weren. Dat hebben de 19 hoofdredacteuren van het wereldwijd uitgegeven blad afgesproken in een gezondheidspact. Modellen moeten voortaan 16 jaar of ouder zijn om in Vogue te verschijnen. En ook als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben, worden de modellen niet ingezet. Uitgever Candy Naast geeft behalve Vogue ook modetijdschriften als Glamour en Vanity Fair uit. Maar voor die tijdschriften geldt het gezondheidspact niet. Het weer vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, minima rond 9 graden. Komende dag vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en ook wat regen.